Het spul is 300 miljoen euro waard. Dus waarschijnlijk zijn er een paar criminelen nu een beetje zenuwachtig. De kook zat in een container met hout uit Suriname politie heeft een man van 19 uit Urk opgepakt. Hij was bij een demonstratie afgelopen weekend... waarbij jongeren in nazi-uniformen rondliepen. Ze wilden zo protesteren tegen de coronaregels. er kwam van alle kanten kritiek op. De man die nu is opgepakt wordt verdacht van verboden wapenbezit. Minister Bijleveld is opgestapt. Gisteren werd tegen haar en tegen minister Kaag een motie van afkeuring aangenomen... die te maken had met het weghalen van mensen uit Afghanistan. Veel partijen vinden dat de ministers te laat in actie kwamen. Sigrid Kaag stapte gisteren al op als minister van Buitenlandse Zaken. En premier Rutte heeft net ook gereageerd. Daarbij hebben we nu wel te maken dat we twee zeer goed ingewerkte en ervaren bewindslieden... Sigrid Kaag, die de regio zeer goed kent en die al haar contacten daar had... die niet meer op buitenlandse zaken zit. Ank Bijleveld met haar enorme netwerk eh, binnen eh, de NAVO en met haar collega's van Defensie van andere landen, die zijn we nu kwijt. Hij denkt dat het wegkrijgen van mensen uit Afghanistan alleen maar moeilijker wordt nu. Er trok een enorme optocht door de binnenstad van Vlaardingen vandaag. Met caravans, auto's, kinderen. Allemaal gingen ze langs Bassie. Want de clown, die we natuurlijk kennen van Bassie en Adriaan, is vandaag jarig. 86 is hij geworden. Het gaat niet zo goed met hem, dus vooral zijn vrouw deed het woord. Ik hoop dat hij er nog 20 jaar bij krijgt. Als hij dat zelf wil. Daar gaat het om. Al die aandacht, ik het, draaiorgel, eh, leerlingen, eh, heel veel fans en een mooie mooi défilé. Ja, en een hoop bloemen. Heb je daar plek voor? Ik heb ook nog een terras als het niet meer binnen kan. De afgelopen vijf jaar heeft Bassi last van zijn gezondheid, zoals een gezichtsverlamming en slecht meewerkende benen. Het weer vandaag een bewolkte dag in een graad of 20. Morgen ook een tijdje bewolkt, maar de zon komt rond de middag door. Dan een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen knopen De Hoek en knopen Burgerveen. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil. Twee rijstroken zijn dicht. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer met een half uur oponthoud. Veel vertraging is er op de A9 Amstelveen richting Alkmaar door een ongeluk. Tussen Aalsmeer en knopend Velzen 14 kilometer met een uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. A10 West naar Zaanstad tussen Osdorp en de Koentunnel. Ruim een half uur vertraging en op de A10 Noord naar Zaanstad bij Landsmeer 8 kilometer.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 Het coronatoegangsbewijs wordt met ingang van zaterdag verplicht... voor horeca en theaters. In Slovenië worden alle overheidsmedewerkers verplicht zich te laten vaccineren tegen corona. Medewerkers moeten voor 1 oktober hun eerste prik hebben gehad en voor 1 november hun tweede. In de haven van Rotterdam is weer een enorme partij cocaïne onderschept... met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro. Het is de grootste cocaïnevangst ooit in Rotterdam, op eentje in 2005 na. Het weer, vannacht 9 tot 14 graden.